Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een pittig debat in de Tweede Kamer. Daar wordt gepraat over het onderzoek naar de gaswinning in Groningen. Mensen zijn jarenlang genegeerd en geld ging altijd boven alles. Tijdens het debat zijn oppositiepartijen GroenLinks en SP fel tegen premier Rutte. ik zou de premier uit de grond van mijn hart willen vragen... waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet? Waarom stapt u niet op? Verslaggever Ewout Kiviet. Kamerlid Bekkerman was dit eh, van de SP, zelf Groningse. Eh, zij was geëmotioneerd ook in dit debat. En ja, die vragen over Rutte die leven ook binnen de coalitie. CDA en ChristenUnie, die moet Rutte ook echt zien te overtuigen... dat hij nog de man is die dit probleem kan eh, aanpakken en oplossen. Ja, morgen moeten premier Rutte en staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw uitleg geven. Kinderen van asielzoekers moeten ook les kunnen krijgen van leraren zonder de juiste papieren. Bijvoorbeeld van studenten. En ze hoeven ook niet zoveel uren les te krijgen als andere kinderen. Minister Wiersma wil op die manier leerachterstanden bij asielkinderen voorkomen. Hulpdiensten in Oekraïne hebben zeker 1300 mensen geëvacueerd... die in de buurt wonen van de dam die vannacht is vernield. Een gebied zo groot als de helft van België staat onder water. En de situatie is extra onveilig doordat Russische mijnen rond zijn gaan drijven in het water. En het luchtruim van een sporthal in Tilburg was vandaag het toneel van een drone race. Een groep middelbare scholieren deed mee aan de finale van de Drone Cup. En het is dus dadelijk de bedoeling dat jullie drie tegen drie gaan racen. Dus drie piloten die gaan de strijd aan met elkaar over dit parcours. Sommige obstakels zijn wel wat lastiger. Je hebt bijvoorbeeld een obstakel met zo'n scheve buis en dan kun je ook niet zeg maar, van boven erin kijken. En hij heeft op het laatst nog een bewegende klep. Dus dan heb je kans dat je drone uit de lucht wordt gemapt. De wedstrijd is bedacht om kinderen meer te leren over techniek. Alle deelnemers moeten namelijk eerst zelf een drone bouwen. En er kan uiteindelijk maar één de beste zijn. De eerste plaats voor de beste dronepiloot van de Drone Finals 2023 is van het Cambium College Lars. Ja, het weer nog. Vanavond nog lang zonnig. In het zuiden en oosten ook wat bewolking. Morgen een mix van zon en wolken. En het wordt dan 15 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 face. I can't forget the time or place where we just met. He's just the boy for me. I want all the world to see we've met. Ah, Had it been another day, I might have looked the other way, and I would never be aware. But as it is, I'll dream of him. out of sight But other boys were never quite like this just met, he's just the boy for me. I want all the world to see we het overleven en herstellen van een verwoestend motorongeluk met haar man in augustus 2020 ging ze door met optreden en opnemen. Haar tweede album, geproduceerd door de legendarische Larry Cordell, is uit. Love at the Five and Dime is uitgebracht als eerbetoon aan de schrijver van het nummer, Nancy Griffith, die stierf in augustus 2021. Die song is nu aan de beurt. De eerste die je hoorde was I've Just Seen a Face en de laatste is Midnight Fire. chestnut hair. She made the Woolworth counter shine. Eddie was a sweet romancer and a darn good dancer. They waltzed the aisles of the five and dime. Eddie played the steel guitar and his mama cried. 累。 arthritis took his hands. Now he sells insurance on the side. And Rita's got a house to keep. She writes dime store novels and love's so sweet. They dance to the radio. It made the wool world now.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 Tuckers 26e album Sweet Western Sound werd geproduceerd door Brandy Carlisle en Shooter Jennings. Kindness is erop terug te vinden en het album is net uit. I have traveled down the long and twisted roads Through the darkened streets not many souls have known I've seen beauty some may not understand I found glory in the ruin of the best laid plan There were times tomorrow felt so far away It seemed as though the bitterness was here to stay And though I pushed down on my anger through my tears. I have always felt the love of God so near. I've been everything there is to be. So come on, baby, show some kindness to me. How the hand of fate drags us all behind, like a river flowing back and forth in time a place we call free will, where we were always meant to be. It was written like a song so long ago. It's a long and lonely river to the sea. So come on, baby, show some kindness to me. When all the wasted years have come and gone and there's just the empty sky to look upon. And all the dreams that pulled our hearts are a memory. I will remember what it felt like to be free. Cause I've been everything original van deze week. If You're Gonna Do Me Wrong, Do It Right is mede geschreven en opgenomen door Vern Gosdin. Het nummer bereikte de vijfde plaats in de country charts. There's a closet full of dresses that I bought you. And here's the keys to the new car in the drive. And before you leave our room, put on if you're gonna do me wrong, do it right. Or the next time the phone rings, I won't answer. I don't want toepasselijke Complications maakt gebruik van een meer popachtig arrangement met basgitaar en een kleine maar volledige drumkit, die zorgt voor solide ritmesectieondersteuning. De stemmen van Graham en Tyler gaan naadloos samen. Ze treden op als Rough en Tumble. Crossroads met de act van de maand. Ik ben geboren in de jaren 70 in een familie die absoluut dol was op authentieke country. Opgegroeid met de tranentrekkende melodieën van Hank Senior, Lefty, Merle, Cash, Jones, Strait en zoveel meer echte countryartiesten. Al dus Will Bannister. Nou, hij kan er ook wat van. Luister maar naar Turn Back Time. Texas is een song van Taylor Tomlinson. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Begin juni komt het album van Elizabeth Hope uit. Ik kijk er rijkhalsend naar uit. Ze weet van wanten. Luister maar naar Breaking Up. Another Woman. Ha, but that's not me. Walking at the beach, quietly together, we were holding hands, and I think I see another man. But that's not you. that you were done, but kept on hunting, so I don't count anymore. Sitting at the office, making things official, signing all the papers, and I think the only thing that's left isn't us. Ricky Newberry hoorde ik voor het eerst rond 1972. Ik kocht LP's van hem, evenals Harry Musquet en Johan Derksen die ook grote fans waren. Ik heb diverse malen contact met hem gehad. Hij was een belangrijke liedjesmaker in Amerika, die echter bij weinigen bekend is. Edward Meijers met Sweet Memories. tragedies deep stem en een vintage sound, verlangend naar de bluesy country rocking 50s, 60s en 70s, neemt Kathleen Willems haar gitaar overal mee naartoe om verhalen te delen. The Weeping Song is zo'n verhaal. was het blokje country uit eigen land. Met bikers, hippies en honky-tonking cowboys van Crosby Tyler verzeilen we in het nog steeds behoorlijke Wilde Westen, waar geschillen, al dan niet in de saloon, nog met de blote vuisten beslecht worden. Het etiket Outlaw Country is hier geen misplaatst. is het favoriete album van de maand. Het aanbod aan hedendaagse country met invloeden uit het verleden kan naar mijn mening veel beter. Het is er, maar je moet goed zoeken als je zin hebt in country van de goede oude tijd. De Malpaus Brothers houden de naam van country hoog in Paying for the Dream. Stranded near by the side of the highway. Our dreams have gone from being stars to trying to make it home. run back out to Texas and put us on a high note, but our illegal eagle with the breakdown left us on the low. With the future looking dark and the present mighty dim, I grabbed up the telephone, called myself a friend. Another guitar picker who shared our broken dreams came out to the rescue. Where said these words to me? Paying for the dream, one dollar at a time. We all need It's nothing but addiction when the thirst outweighs the cost. But you can't see what you're gaining, hanging on to what you lost. play in church and fairs and bars. But don't let all this fool you. It ain't no easy life, costs a whole lot of heartache, money, stress, and wives. Paying for the dream, one dollar at a time. We all need the music, like a drunk man needs wine. And it's nothing but addiction when the thirst outweighs the cost. She can't see what you're gaining, hanging on what you've lost. Yeah, we're paying for the dream, one dollar at a time. We all need the music, like a drunk man needs the wine. And it's nothing but addiction when the thirst outweighs the cost. But you can't see what you're gaining, hanging on what you've lost. Man, we got to get to Dallas. Well, we're only running on seven cylinders. We can make it on seven. That ain't never stopped us before. Uh, that's a good point. You got your Jerry Reed Greatest Hits album? Yeah, and I got my tools. Let me crawl up under this joker, see if we can make it. Yeah, we should be there by mm, nightfall. Man, just paying for the dream. It might be more than one dollar at a time. Maybe ten grand at a time. <laughs> Chris, get my phone. I'm gonna call Tim Dillman. See if he can get his eagle back in there. He didn't answer. He's usually up by now. It's 3 a.m. That's Country zingt de Davison Brothers Band. En daar ga ik ook het tweede uur voor.